Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Een opvallende verkiezingsuitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Oostenrijkse stad Graz. De communistische partij KPE is daar geheel tegen de verwachting in de grootste partij geworden. De extreemlinkse partij haalde in de tweede grootste stad van Oostenrijk een record aantal stemmen, bijna 29 procent. De partij is volgens deskundigen populair vanwege hun plannen om de woningnood aan te pakken. Voorafgaand aan de verkiezingen leek de conservatieve partij EVP te gaan winnen. Die partij was jarenlang de grootste in Graz. Inwoners van San Marino willen dat abortus legaal wordt. Uit een referendum blijkt dat meer dan driekwart van de kiezers wil... dat abortus tot 12 weken wordt toegestaan. Als de moeder in levensgevaar is of als het kindje ernstige afwijkingen heeft... kan abortus ook na die tijd nog. In San Marino was abortus tot nu toe verboden. Vrouwen die hun kind lieten weghalen konden drie jaar gevangenisstraf krijgen. Vorig jaar kwamen er minder mensen om het leven door moord of doodslag. Volgens het CBS werden er in 2020 121 mensen gedood. Dat zijn er vier minder dan het jaar ervoor. Het aantal jonge slachtoffers onder de 20 jaar steeg wel, van 10 naar 18. En bij slachtoffers jonger dan 10 is vrijwel altijd de vader of moeder de dader, blijkt uit cijfers van de afgelopen vijf jaar. En het lijkt erop dat de Sociaaldemocraten van de SPD de verkiezingen in Duitsland gaan winnen. De partij van Scholz staat met bijna 26% van de stemmen bovenaan. De Christendemocraten van de CDU zijn ondertussen iets weggezakt naar 24,1%, blijkt uit de prognoses. De Groenen zijn de derde partij met iets meer dan 14% van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AFD staan op ongeveer 10%. En die linke zakt in de nieuwe prognoses naar 4, 4,9. Hiermee zit de partij onder de kiesdrempel. Het weer vanochtend is op de meeste plekken droog. In de loop van de dag trekken er wat buien over en ook staat er een stevige wind.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 bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. with My hips and move, Everybody get down with me. My hips and move, Everybody get down with me. My hips and move, Everybody get down with me. My hips and Everybody get down with me.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 Hold on a Hold on a minute. Hold on Hold on a minute. Hold on a Hold on. Hold on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Hold on. Hold on to my body.